Ook was hij vier jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Heerts volgt John Berends op... die in februari aan de slag ging als commissaris van de Koning in Gelderland. Hij wordt waarschijnlijk in december geïnstalleerd. Mensen die verdacht worden van fraude met kinderopvangtoeslag krijgen meer lucht. Daarmee komt staatssecretaris Snel tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De gezinnen hoeven nu voorlopig niet meer bang te zijn voor loonbeslag of dwanginvorderingen. Omdat de Belastingdienst denkt dat de betrokken gezinnen bewust gefraudeerd hebben... kwamen ze niet in aanmerking voor een betalingsregeling. Maar dat kan nu wel, omdat het nog maar de vraag is of iedereen wel moedwillig heeft gefraudeerd. De brandweer is in de Hoogmade waarschijnlijk nog de hele nacht bezig... met nablussen van de brand in de Rooms-Katholieke Kerk. Door de brand is een groot deel van de Onze Lieve Vrouw geboortekerk verwoest. Overdag wordt bekeken of er nog iets te redden valt. De restanten die nog overeind staan zijn instabiel, zegt de brandweer. Daarom kunnen nog niet alle omwonenden naar huis terug. De brand begon aan het begin van de middag door schilderswerkzaamheden. Na een paar uur stortte de torenspits in raakte niemand gewond. Het Britse lagerhuis heeft Labour-politicus Lindsay Hall gekozen tot nieuwe voorzitter. De 62-jarige Hoyle was al, vier, was al vicevoorzitter onder John Burko... die twee maanden geleden bekendmaakte dat hij na tien jaar stopt. Burko werd in binnen- en buitenland bekend door zijn uitbundige optreden tijdens debatten. De vuurdoop voor opvolger Hoyle is woensdag. Dan wordt het parlement ontbonden vanwege de verkiezingen op 12 december. Het weer vannacht mogelijk wat regen en in opklaringen kans op mist.